Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt het heel zorgelijk dat er een jonge vrouw is overleden... na het gebruiken van het zogenoemde zelfmoordpoeder... Een vrouw van 19 uit Ude maakte drie weken geleden een einde aan haar leven met het poeder dat ze voor anderhalve euro kocht op internet. De coöperatie Laatste Wil liet vorig jaar weten dit poeder te hebben gevonden als middel voor een humane zelfgekozen dood. De jongen zegt dat hij er op dit moment niets tegen kan ondernemen. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nog. In Indonesië zijn toch geen sporen gevonden van stoffelijke resten van de opvarenden van drie Nederlandse oorlogsschepen. Dat schrijft minister van Defensie Bijleveld aan de Tweede Kamer... na onderzoek door de Indonesische politie en experts van de landmacht. De drie locaties bij het dorp Brondong werden onderzocht omdat ooggetuigen hadden gezegd dat de Nederlandse oorlogsschepen daar waren verwerkt en gedumpt en dat de stoffelijke resten daar ook zouden zijn. De schepen vergingen in 1942 bij de slag in de Javazee. Premier Rutte blijft erbij dat hij voorlopig niet beschikbaar is voor een hoge post in Europa. VVD-corrivé Bolkestein zegt vandaag in de Volkskrant dat Rutte er goed aan zou doen om EU-president Tusk op te volgen. Diensttermijn loopt volgend jaar af. Volgens Bolkestein is het in het belang van Nederland als Rutte de cruciale functie in de EU accepteert. Rutte blijft erbij dat hij de rit met dit kabinet zal volmaken. Het verkopen van stempassen is niet alleen verboden, maar het heeft ook geen zin. Dat zegt minister Ollongren in een reactie op de oproep van de burgemeester van Waalwijk. Die wil dat het Openbaar Ministerie onderzoek gaat doen naar het aanbieden van stempassen op advertentiewebsites. Olongren zegt dat het niet mag, maar ook dat het zinloos is. Als je gaat stemmen moet je naast je stempas ook je ID-bewijs laten zien. Het weer, de regen die af en toe valt, gaat vanuit het noorden over in sneeuw. In het noorden wordt het hooguit 2 graden, in het zuiden nog 10 graden. Morgen in het zuiden soms lichte sneeuw en langs de noordkust trekken wat sneeuwbuien voorbij. Op andere plaatsen blijft het droog.